1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journal. aantal mensen meegelopen in de jaarlijkse Pride Walk. De stoet vertrok vanuit het Vondelpark en trok naar de Dam. De Pride Walk is een signaal tegen homofobie en voor tolerantie en verdraagzaamheid. Na afloop van de Pride Walk was de officiële opening van de Euro Pride. Die wordt zaterdag 6 augustus afgesloten met de jaarlijkse Canal Parade in Amsterdam. In Miami heeft Hillary Clinton officieel haar running mate gepresenteerd. Tim Kaine hield als een eerste speech als de beoogd vicepresident voor de Democraten. Een bouwer van bruggen in plaats van muren noemde Clinton hem. Ze introduceerde haar running mate als een progressieveling die graag dingen voor elkaar krijgt. Als een van zijn successen noemde ze zijn verzet tegen de wapenlobby in de VS. Afghanistan heeft een dag van nationale rouw afgekondigd na de zware dubbele aanslag van de afgelopen dag. In de hoofdstad Kabul bliezen twee zelfmoordenaars zich op. Zeker 80 mensen kwamen om het leven en er zijn meer dan 230 gewonden. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Het is voor het eerst dat dat gebeurt na een aanslag in de Afghaanse hoofdstad. Bij een ongeluk op het Duitse racecircuit Nürburgring zijn twee doden gevallen. Bij een toeristenrit vloog een auto uit de bocht. Het ongeluk gebeurde op de beruchte Noordschleife, het oudste gedeelte van de beroemde racebaan. Dat 20 kilometer lange stuk weg is opengesteld voor plezierritjes. De bestuurder verloor de macht over het stuur en reed in op drie medewerkers van het circuit die naast de baan stonden. De twee inzittenden van de auto kwamen om, de medewerkers raakten ernstig gewond. Het weer vannacht zo goed als droog. Het wordt nevelig en de temperatuur daalt tot rond de 17 graden. Morgen geregeld zon bij 24 tot 29 graden en vrijwel droog.